Net als de rechtbank heeft ook het Hof van Beroep in New York de klacht van de Amerikaanse vrouw afgewezen. Reden voor de afwijzing is dat de Verenigde Naties en hun personeel onschendbaar zijn in dit soort zaken. De vrouw zei dat ze bij een zakenontmoeting in 2003 onzedelijk was betast door Lubbers, die toen hoge VN-commissaris voor de vluchtelingen was. Een intern VN-rapport gaf de vrouw gelijk, maar toenmalig secretaris-generaal Kofi Annan vond dat er te weinig bewijs was. Onder druk van de beschuldigingen stapte Lubbers in 2005 zelf op. De regeling voor de zware beroepen in het AOW-voorstel van het kabinet moet de prullenbak in. Dat zei PvdA-leider en ex-vicepremier Bos in een verkiezingsdebat in Pauw en Witteman. In het voorstel staat dat werkgevers, werknemers die 30 jaar een zwaar beroep hebben gehad, een andere functie moeten aanbieden. Bos wil dat inruilen voor iets beters. VVD-voorman Rutte vindt het kabinetsplan onuitvoerbaar, al is hij het er wel mee eens dat de AOW-leeftijd omhoog gaat. Ook D66-leider Pechtold heeft kritiek op het voorstel, maar ook hij vindt dat de leeftijd moet worden verhoogd. De SP is helemaal tegen. De discussie bij Pauw en Witteman was het laatste grote landelijke debat voor de gemeenteraadsverkiezingen van vandaag. De politiechef in Dubai wil dat de Israëlische premier Netanyahu wordt opgepakt. Volgens hem zit Netanyahu achter de moord op een Hamas-leider. Die werd in januari op een hotelkamer in Dubai gedood. Al langer wordt er vanuit gegaan dat de Israëlische geheime dienst de Mossad achter de moord zit. Israël zegt dat daarvoor geen bewijs is. Maar omdat dat voor de politiechef vaststaat, wil hij dat er behalve tegen Netanyahu ook een arrestatiebevel wordt uitgevaardigd tegen Mossad-topman Dagan.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 Did you know by the fantasies I had? And where the answers